Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brandweer van Terschelling heeft hulp van het vasteland ingeroepen om een woningbrand te blussen. Het ging om een uitslaande brand in het dorp West Omdat de lokale brandweer maar weinig materieel heeft... werden voorbereidingen getroffen om vanuit Harlingen extra brandweerwagens naar Terschelling over te varen. Maar uiteindelijk bleek dat niet nodig en kwamen alleen extra brandweerlieden naar het eiland. Ze werden rond middernacht gebracht door een boot van de KNRM. Al vrij snel daarna was de brand op Terschelling onder controle. De Franse president Macron zal de komende dagen een nieuwe premier voordragen. Dat zei hij in een tv-toespraak. Woensdag viel de regering van premier Barnier na een motie van wantrouwen in het parlement. Macron noemt dat ongeëvenaard. De politieke blokken in het parlement moeten volgens hem beter samenwerken. Het is de bedoeling dat Barnier en het kabinet demissionair aanblijven tot er een nieuwe premier is. Nieuw Sociaal Contract heeft de penningmeester weggestuurd. Het partijbestuur bevestigt berichten van RTL Nieuws daarover. Het is onduidelijk wat de aanleiding is voor de breuk met penningmeester Ralf Joosten. Volgens het NSC-bestuur is hij op non gezet vanwege de moeizame samenwerking. Joosten zegt dat hij op mogelijke fraude is gestuit... en dat het bestuur niet open stond voor zijn opmerkingen daarover. Het ministerie van Binnenlandse Zaken kan nog niet zeggen... of er melding is gedaan van financiële onregelmatigheden bij NSC. Het weer. De regen trekt vannacht naar het oosten weg, maar er kunnen buien blijven vallen. Minima rond 6 graden. Het gaat steeds harder waaien, vooral in de noordelijke helft van het land. Daar is het aan de kust in de ochtend stormachtig, met windstoten van zo'n 100 km per uur.